jou in mijn armen, want de ware dag ben jij. Je hebt met al je charme meteen gaf ik dit antwoord, het was mijn grote kans. Ik wil jou. jou, jou in mijn armen. Ik wil jou alleen voor mij. Een tijd daarna, het was kermis, zag ik je weer terug. Je maakte toen een praatje, ik reageerde vlug. Je vroeg of ik ging dansen en of je mee mocht gaan. Nog voor we binnen waren, toen zong ik al spontaan. Ik wil jou. Jou in mijn armen, wil jou alleen voor mij. wil jou, jou in mijn armen, want de ware daad ben jij. Je hebt met al je charme mijn hoofd op hoog gebracht. Kom heel vlug in mijn armen, ik heb lang genoeg gebakt, wil jou the yo, yo.